Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Opnieuw rellen gisteravond in de Belgische hoofdstad Brussel. Op social media was opgeroepen tot geweld. Groepen jongeren kwamen naar de stad en keerden zich tegen elkaar en tegen de politie. De onrust begon eigenlijk al een dag eerder, zegt correspondent Kizia Hekster. Eigenlijk begon het in de aanloop naar de voetbalbekerfinale tussen Club Brugge en Anderlecht. Dat is een deel van Brussel. En honderden hooligans eh, van Club Brugge die waren op die wedstrijd afgekomen. En die trokken door de stad zonder politiebegeleiding. Er wordt nu uitgezocht hoe dat zo heeft kunnen gebeuren. Zij vielen toen onder meer inwoners van Brussel aan. Die sloegen daarna terug. Gisteravond was het dus opnieuw onrustig. Er werd met stenen gegooid en er zijn brandjes gesticht. Meer dan 30 mensen zijn opgepakt. Een cartoonist die ontslag nam bij de Washington Post... omdat een van haar tekeningen werd geweigerd... heeft een Pulitzerprijs gewonnen. Dat is een hele belangrijke journalistieke onderscheiding. Op de geweigerde cartoon stond onder meer de eigenaar van de Washington Post... Jeff Bezos, die knielde voor een beeld van president Trump in de VS is een vrachtwagenchauffeur na een ongeluk uit zijn cabine gered met behulp van een helikopter. De wagen was in de staat Kentucky tegen de rand van een viaduct gereden. De cabine bungelde boven de afgrond. Vanuit een helikopter daalde een reddingswerker aan een touw af naar de vrachtwagen en nam de chauffeur mee. En misschien ben je vandaag brak wakker geworden... omdat je gisteren op een bevrijdingsfestival of een ander bevrijdingsfeest stond. Die werden goed bezocht, zien we in de ochtendkranten. In Haarlem gingen de handjes in de lucht, schrijft het AD er bijvoorbeeld bij. Een bevrijdingsdag werd traditiegetrouw afgesloten met het 5 mei-concert. Op het podium op de Amstel waren optredens te zien van onder andere Jean-Guy Macroy en Antoon. Want jij bent nog een beetje van In 14 steden zijn gisteren bevrijdingsfestivals gehouden. In Rotterdam, Haarlem en Utrecht was het zo vol dat er niemand meer naar binnen kon. Kreeg je het weer nog? Vanochtend vooral in het noorden wat wolken en kans op een buitje.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 Eerst eh, de A7 vanuit Friesland naar Horen. Bij Den Oever 10 minuten vertraging. De A7, maar dan van Hoorn naar Zaanstad. Tussen Hoorn en Purmerend Noord 10 eh, minuten extra. En dan de A8, Zaanstad-Amsterdam. Tussen Assendelft en het knooppunt Koenplein heb je een kwartier vertraging.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 I grab a guy and move my feet. He's playing my song. Play, come on, play that song. Play it on. baby our luck. You and your new blue dress, taking away my breath. The cradle is soft and warm.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 We can go. temptation right where you belong. The guilty get no sleep in the last slow hours of morning I should listen to the warning But the cradle is soft and warm Into temptation, knowing food fell Turn the music up in the only thing that's right. My first love, your every breath that I take, your every step I Love. to the place de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie telde het afgelopen jaar 12.500 keer agressie en geweld tegen agenten. Dat is vergelijkbaar met eerdere jaren. Vaak gaat het om scheldpartijen of verzet bij een arrestatie... maar ruim duizend agenten maakten ook melding van fysieke mishandeling. Milieuorganisaties willen binnen twee weken om tafel met landbouwminister Wiersma. Volgens de organisaties zijn de plannen van Wiersma niet genoeg om de stikstofdoelen te halen. In Brussel is gisteravond onrust ontstaan na geweldsoproepen op sociale media. Verschillende groepen jongeren keerden zich tegen elkaar en tegen de politie. Er werden bushokjes vernield en brandjes gesticht. Er zijn 32 mensen opgepakt. Het weer, in het noorden wolkenvelden, in het zuiden geregeld zon en het wordt 13 tot 16 graden.